Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het zou een hoop oplossen als leraren en verpleegkundigen meer kunnen werken. Staat in een groot advies aan het kabinet gemaakt door de SER. Een hoop mensen in de zorg en het onderwijs werken deeltijd. Als die een paar uurtjes extra maken, helpt dat al. Die paar uurtjes maken inderdaad echt wel uit. Want als iedereen bijvoorbeeld een halve dag meer gaat werken... lossen we in het onderwijs al een hele hoop problemen op. Maar om dat voor elkaar te krijgen moet het kabinet het aantrekkelijker maken om meer te werken, zegt de SER. Bijvoorbeeld door belastingen te verlagen en de kinderopvang beter te regelen. De schietpartij op een basisschool gisteren in de Amerikaanse staat Texas maakt veel los. Een man van 18 schoot 19 kinderen dood en twee volwassenen. Zelf werd hij door de politie gedood. De directeur van de basisschool is er kapot van. My heart was broken today for a small community. And we need your prayers to get us through this. President Biden riep op een persconferentie op iets te doen tegen de wapenlobby. As a nation we have to ask when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name we do what we all know in our gut needs to be done. Het is al de 27e keer dit jaar dat er op een Amerikaanse school een schietpartij is. Steeds meer reizigers willen niet meer vliegen vanaf Schiphol. Reisbureaus zeggen in de Telegraaf dat mensen liever naar regionale luchthavens of bijvoorbeeld Brussels Airport gaan. Op Schiphol is het al weken super druk. Door een personeelstekort staan reizigers soms uren in de rij voor de douane en de bagagecheck. Magazijnen met afgeplakte ramen, bezorgfietsen die overal rondslingeren. In woonwijken wordt veel geklaagd over flitssupermarkten. Maar de meeste van die bedrijven zitten daar helemaal niet. 9 op de 10 flitsmagazijnen kom je tegen in winkelstraten of op bedrijventerreinen blijkt uit een vastgoedonderzoek. Volgens onderzoekers zijn de dark stores daar soms zelfs een verbetering. In één op de vier gevallen heeft een flitsbezorger een pand gehuurd die langer dan één jaar leeg heeft gestaan. En dat betekent nogal veel voor de leefbaarheid van zo'n gebied. In Amsterdam mogen flitswinkels nu niet meer in woonwijken zitten... en ook Rotterdam is bezig met zulke regels. Het weer, eerst wat zon. Vanmiddag wordt het 16 tot 18 graden. In de middag bewolkt. Vanavond gaat het regenen. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar nog zo'n 25 kilometer file. De meeste files leveren amper 5 minuten vertraging op. Uitzondering is de A10, ring Amsterdam-Noord. Dat komt door een ongeluk. Tussen Afrit Volendam en Amsterdam-Hemhaven staat 6 kilometer.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 the chance to be honest I'm happy for you The goals using my progress You said I take too much space Now I know what you meant when you said it One thing I like about me is that I'm nothing like you And I never will be Someone who loves how it sounds when they speak You're not telling the truth No, you're just being had this look in your eye like you won. Oh, but I can't be surprised. You care less the more damage you've done. I'm glad you're working through all your issues. Projecting on me will never be the way to fix you. You said I take too much space, and right now I can't shake how it stung.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 Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena.